Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Door de bliksem. Volgens de politie schelden ze onder een boom en zijn ze toen geraakt. De twee slachtoffers waren in het park Randenbroek... ten zuiden van het centrum van Amersfoort toen het begon te onweren. De politie zegt moeilijk te kunnen vaststellen... wat de identiteit van de doden is. Vermoedelijk is ook de boom geraakt door de bliksem. Er is een groot stuk van afgebroken. Jaarlijks komen in Nederland één of twee mensen om... door een blikseminslag. Kraamzorg blijft in het basispakket. Minister Schippers volgt een advies daarover van het Zorginstituut Nederland. Ze had daarom gevraagd naar aanleiding van reacties van burgers op haar oproep... om met voorstellen te komen voor bezuinigingen op het pakket. De minister zegt dat veel mensen hebben gereageerd... en dat ze onder meer voorstellen hebben gedaan over de kraamzorg. Schippers vindt kraamzorg in het basispakket noodzakelijk. Ze is het met het Zorginstituut eens dat die zorg bijdraagt aan het herstel van de moeder... en een goed begin van het kind. De schoonzoon van de Turkse vrouw, die in januari waarschijnlijk per vergissing werd doodgeschoten in Amsterdam, blijkt een maand later te zijn opgepakt met zware wapens. De vrouw van 60 werd half januari doodgeschoten toen ze op haar balkon een sigaret rookte. Het OM gaat ervan uit dat de daders zich hebben vergist en dat haar schoonzoon het werkelijke doelwit was. De man is kort na de moord op zijn schoonmoeder opgepakt. AZ-speler Nemanja Goudelje speelt volgend seizoen bij Ajax. De Amsterdammers betalen 6 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder. Goudelje krijgt waarschijnlijk een contract voor vijf jaar. Het weer, stevige buien trekken over het land, soms met onweer en zware windstoten tot ongeveer 90 km per uur. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot stormachtig. Morgen wisselend bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig. En morgenmiddag is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft-Noord 3. En verderop bij Overschie nog eens 3.